De Rotterdammer begon als zanger en werd presentator bij Radio Veronica. Bij het grote publiek werd hij bekend als presentator van Wordt Vervolgd... een programma over tekenfilms en strips... Verder produceerde hij tv-programma's, schreef hij boeken en maakte hij muziek. Han Pekel overleed op Bali aan de gevolgen van een hartinfarct. Hij was 75 jaar. De Nederlandse medicijnfabrikant InnoGenerics is failliet. Het ministerie van Volksgezondheid keek nog of het zinvol was om opnieuw te investeren... maar dat bleek na onderzoek niet het geval. Het Leidse bedrijf maakte veel soorten medicijnen voor onder andere hart- en vaatziekten... diabetes en depressies. Op korte termijn is er nog genoeg voorraad, maar minister Kuipers waarschuwt voor een mogelijk tekort in de toekomst. In dat geval moeten medicijnen uit het buitenland worden ingevlogen. De Nelson Mandela-brug in Zoetermeer blijft nog zeker een maand dicht. Vanwege scheurtjes in de ondersteunende constructie en instortingsgevaar... wordt een deel van de brug over de A12 weggehaald. Volgens het stadsbestuur moet de snelweg vanwege het herstel tijdelijk dicht. Wanneer dat gaat gebeuren en hoe lang het duurt is nog niet bekend de eerste finalist van het WK voetbal in Qatar is Argentinië. De ploeg versloeg vanavond in de eerste halve finale Kroatië met 3-0. Argentinië ontmoet in de finale de winnaar van de tweede halve finale... tussen Marokko en Frankrijk. Die wedstrijd wordt morgen gespeeld. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot onder het vriespunt. In het noorden kan het 5 tot 10 graden vriezen. Morgen is er kans op mist. Het blijft verder droog en zonnig met temperaturen net rond het vriespunt.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 You know what it is right now. We ain't making kids right now. Just practicing. I don't wanna make it seem like I only think about one thing, but you know what I'm on at this time of night. Won't you turn around and just take it?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 jullie allemaal fijne dagen en een